Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog nooit kregen zoveel mensen een positieve testuitslag. Ja, het is op dit moment geen eh, rooskleurig beeld. 200.000 mensen hoorden deze week dat ze corona hebben. Bijna de helft daarvan is tussen de 15 en 30. Omicron is besmettelijker, dat zien we dus terug in die cijfers. Het zou ook minder ziekmakend zijn... Maar omdat zoveel mensen besmet raken, verwacht het RIVM toch weer meer volle ziekenhuisbedden. Wat je ziet inderdaad is dat de Omicron-variant lijkt iets minder ziekmakend te zijn dan de Delta. En dat is inderdaad heel fijn. Maar het aantal besmettingen is nog steeds fors. Wat moeten we dan nu met die lockdown? Daarover gaat de kerstverse minister Kuipers. Hij wil naar meer info kijken dan alleen dat van het RIVM. Maar of we weer meer kunnen eind van de week wil hij nog niet zeggen. Twitter heeft het account van Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid, opnieuw offline gehaald. Waarom precies en hoe lang hij zijn account niet kan gebruiken is niet duidelijk. Dit weekend kon hij ook even niet tweeten toen hij het adres van D66-leider Kaag online slingerde. Een man van 22 is overleden na een steekpartij in een flat in Almelo. Een verdachte is opgepakt, ook zou iemand gewond zijn. Het is nog onduidelijk wat er in het huis is gebeurd. Als je nog een potje Shambhala in de kast hebt staan, gooi het weg, zeggen controleurs van de NVWA. Het kruidengoedje zou volgens Giel Belen helpen je innerlijke zelf te vinden. Maar het onderzoek blijkt dat je kan gaan hallucineren en verlamd kan raken van het spul. En basis- en middelbare scholen zijn weer open, maar alles daarboven heeft pech. Zij zoomen zich door hun studies heen. Al zijn er uitzonderingen. Op mbo-scholen mogen studenten hun praktijklessen op school volgen. Dat is wel prettig. Balletlessen volgen vanuit je huis via een laptop is gewoon echt niet te doen. Dus wij zijn echt zo blij dat dit gewoon kan. Maar waarom zij wel naar school mogen en anderen niet, dat blijft raar, zeggen deze leerlingen. Het is gek dat dat dan wel mag en dan een hbo niet. Dat is best raar voor een hbo dan. Ik heb wel het idee, er is wel over nagedacht. Maar wat Luca inderdaad ook zei van, het is wel gek dat wij dan wel mogen. Heb ik het weer nog. Vanavond in het noorden en westen wat regen. Die trekt uiteindelijk naar het zuidoosten. Daar begint de dag morgen nat. In de rest van het, van het land blijft het droog. Met langs de kust wat zon.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 In een aantal plaatsen komen ondernemers in opstand tegen de verplichte winkelsluiting in verband met corona. Sommige winkeliers in Drenthe trokken bijvoorbeeld jas en trui uit om duidelijk te maken dat ze zich in hun hemd gezet voelen. En in Limburg gingen winkeliers zaterdag tegen de regels in open uit protest. En de politie heeft een tweede verdachte aangehouden... in verband met een poging tot roof in het Zaans Museum. Half augustus probeerden twee mannen het schilderij De Voorzaan en de Westerhem... van Claude Monet te stelen. Bezoekers en museumpersoneel grepen in. De roof mislukte. Het weer. In het zuidoosten morgenochtend nog regen. Smiddags overal droog en het wordt 4 tot 7 graden. come down and they all come out. Lamborghinis and they rented hummus. The party's on, so they're heading downtown.